7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien zit je over een paar weken alweer in de kroeg. Minister Grapperhaus wil dat cafés ook bij de volgende versoepelingsronde zitten. Waarschijnlijk mogen restaurants over twee weken weer open. Grapperhaus wil dat de kroegen op hetzelfde moment de deuren openen. Dan is het voor iedereen duidelijk en is het ook makkelijker te handhaven. Vrijdag wordt er definitief een knoop over doorgehakt. Kapperhout denkt trouwens niet dat je het EK voetbal kan kijken op een groot scherm... want het moet ook weer niet te druk worden. Een oproep van 15 burgemeesters aan een nieuw kabinet. Doe iets aan kwetsbare wijken. 1 miljoen Nederlanders hebben volgens de burgemeesters een achterstand... alleen al door de plek waar ze wonen. Of dat nou is qua onderwijsmogelijkheden... Als dat, of dat nou is qua schuldenproblematiek waarmee ze eh, geconfronteerd worden... die achterstanden in die wijken aanpakken is echt nodig. Ze willen dat er 500 miljoen euro per jaar aan wordt uitgegeven om het aan te pakken. Er dreigen grote tekorten bij de brandweer. 15% van de vrijwilligers overweegt ermee te stoppen, meldt Nieuwsuur. En dat kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid, want 8 op de 10 brandweermensen is vrijwilliger. Er zitten nieuwe regels aan te komen, waardoor vrijwilligers bij de brandweer veel minder mogen doen dan hun betaalde collega's. Veel van de onbetaalde krachten zien dat niet zitten. Een vervelende verrassing voor de eigenaar van een tabakzaak in Haarlem. Op de rolluiken van zijn zaak is met rode graffiti-letters heel groot Free Palestina gekalkt. De eigenaar snapt er niks van, want zijn zaak heeft helemaal niks met de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te maken. Dat het, dat, dat, soort extremisten hier rondlopen ook. En uh, ja, dat denk ik van ja, dat is niet helemaal, eh, niet helemaal eh, in, in, de haak natuurlijk. Dat, ik zou zeggen, ga lekker naar Palestina toe en ga daar problemen lossen. Maar wat kunnen wij hier in Haarlem-Ooster aan doen? Ook op andere plekken in Haarlem zijn leuzen over Palestina gespoten. Het weer in het binnenland kan nu al een bui vallen. Vanmiddag op meer plekken regen. En dan gaat het op 14.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 Ook cafés en kroegen mogen wat betreft demissionair minister Grapperhaus... bij de volgende versoepelingsstap open. Nu is nog het plan om eerst begin juni restaurants te openen en pas later cafés. In het oosten van India zijn ruim een miljoen mensen geëvacueerd vanwege de komst van een orkaan. Die heeft tot dusver aan twee mensen het leven gekost. Het is de tweede orkaan in korte tijd. Een week geleden vielen in India 140 doden door een orkaan aan de westkust. Het weer, de zon breekt vandaag af en toe door, maar vooral in het binnenland valt ook een bui en het wordt hooguit 14 graden.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 Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. gedaan en ook al heb je veel verdriet. Je kan winnen als ik, maar het helpt ons niet. Door je tranen en ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. zo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tegen Waarom ga je niet meer met me mee, ha?